Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De huren zijn dit jaar met gemiddeld 3% gestegen, heeft het CBS berekend. Het is de grootste huurstijging sinds 2014. Elk jaar mogen de huren op 1 juli worden verhoogd met een bepaald maximumpercentage. Dat was dit jaar vastgesteld op 3,3% voor de vrije sector en 2,3% voor sociale huurwoningen. In de praktijk pakte dat wat hoger uit, omdat er uitzonderingen gelden voor huurders met een relatief hoog inkomen. En als een woning van huurder wisselt, geldt er helemaal geen beperking. In zo'n geval ging de huur het afgelopen jaar gemiddeld met 9,8 omhoog. Hogescholen werken aan strengere inschrijfeisen voor studenten van buiten de EU... om misbruik van studentenvisa te voorkomen. Dat meldt NRC na eigen onderzoek naar zogenoemde verdwijnstudenten. Volgens de krant schrijven jongeren uit bijvoorbeeld Bangladesh, India en Nigeria... zich in voor een hbo-opleiding om een visum te, bemachtigen... en verdwijnen ze vervolgens in de illegaliteit. Een van de manieren waarop de hogescholen hier een eind aan willen maken... is studenten uit risicolanden voortaan in één keer het volledige collegegeld te laten betalen. Een Amerikaanse oud-politieagent is tot 10 jaar zelf veroordeeld... vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool. Hij viel een agent aan met een metalen vlaggenmast. De man van 56 zegt dat hij dat deed uit zelfverdediging... maar daar ging de rechter niet in mee. De 10 jaar die hij kreeg is de hoogste straf die tot nu toe is opgelegd... voor de Capitoolbestorming door Trump-aanhangers begin vorig jaar. Memphis Depay blijft bij Barcelona. Dat heeft hij vlak voor het verstrijken van de transferdeadline laten weten. Depay komt bij Barcelona nauwelijks meer aan spelen toe. Hij is tweede keus achter Robert Lewandowski. Een transfer naar Juventus liep naar verluid stuk op salariseisen. Het weer. Het is helder en droog. Minima vannacht tussen 10 en 15 graden. Daarna weer een warme dag, maar wel met wat meer bewolking. En het wordt 24 tot lokaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM. Web nu de nacht. Zandvoort 106.9 FM. now I just wanna watch TV I'll stay in the pool and drown. So I don't have to watch you leave. I put on Survivor just to watch somebody suffer. Maybe I should get some sleep. Sinking in the soul. For all, wall, they all betray each other. What's the point of anything? All of my friends are missing again. That's what happens when you fall. behind. You tell yourself it's fine, you're just in love. zomer is jouw keuze ZFM. bruisende badplaats. Ook in de zomer. CFM. this van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja, dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts onder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek? Ja, we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is Wat haal je? Dit kan niet verder van mijn hart, die zegt genoeg. Ik zie liever altijd away. Allemaal kunnen zeggen away, racist blokes telling tasteless jokes and explaining where people belong.